uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gewelds- en zedendelinquenten kunnen vaak niet op verlof... omdat ze volgens nieuwe regels eerst door een psycholoog moeten worden beoordeeld, schrijft NRC. Eind vorig jaar werden de regels voor verloven aangescherpt... maar onbedoeld zodat er te ruim zijn gebeurd. Daardoor geldt de beoordelingseis niet alleen voor forensische klinieken... maar voor alle gedetineerden die ernstige gewelds- en zedendelicten hebben gepleegd. Doordat er onvoldoende instellingspsychologen zijn... kan die beoordeling maanden op zich laten wachten. Deskundigen zeggen dat verloven erg belangrijk zijn... voor een succesvolle reïntegratie van delinquenten. Rusland weigert het gebied rond een Oekraïense kerncentrale te demilitariseren. VN-topman Guterres riep daartoe gisteren op, maar Rusland noemt het voorstel onacceptabel. De kerncentrale bij Zaporizhia, de grootste van Europa, is door Rusland bezet en wordt geregeld beschoten. Guterres had gisteren in Oekraïne een ontmoeting met president Zelensky... samen met de Turkse president Erdogan. De Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Joost Eertmans zijn gisteravond in Albergen geweest... waar opnieuw werd gedemonstreerd tegen de komst van 200 tot 300 asielzoekers in een voormalig hotel. De regering heeft daartoe besloten buiten de gemeente om. Omtzigt heeft veel vragen bij de gang van zaken, zei hij na afloop. Eertmans riep de betogers op om hun protest vol te houden. Het UWV schakelt bij de medische keuring van 60-plussers voorlopig geen arts meer in, schrijft Dagblad Trouw. Door een tekort aan UWV-artsen zijn de wachttijden enorm opgelopen. Daarom wil minister Van Gennep van Sociale Zaken de keuringen van 60-plussers voor via uitkeringen tijdelijk laten doen door arbeidsdeskundigen van het UWV. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 12 en 16 graden.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 Ook ik en een splash van Reno, die regen op mijn ambarella Nu ziet ze de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella Oh Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella la, ella. Open up la, ella. Open up la. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemengd. maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeen, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarella als het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug maar fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. op mijn ambarella, Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. How many times thuis, mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van Matty die move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella. Ook wij kennen badders in training, skin, ik maar in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Precies die de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Oh Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella.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 Who's gonna be the one to break the silence? Are you driving in another lane? been waking to the sound of sirens. I've been thinking lately, thinking about you. I've been thinking lately, you're somebody I don't wanna lose. levitating, got me off the ground Out of control and I can't stop climbing Look what you do to me, look what you do to me I've been thinking lately Thinking about you I've been thinking lately You're somebody I don't wanna lose kissing and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me I did.